De branche zegt dat het lastig is om te voldoen aan de cookiewet... omdat een website continu verandert... en veel sites afhankelijk zijn van externe partijen. Het Openbaar Ministerie komt vandaag met de strafeis tegen crimineel Willem Holleder. De eis wordt vrijwel zeker levenslang. Het OM verdenkt Holleder ervan dat hij opdracht heeft gegeven tot liquidaties... waaronder die van Cor van Hout, Willem Enstra en John Mierenmet. Holleder ontkent en zegt dat hij niemand opdracht heeft gegeven voor liquidaties. Minister Hoekstra van Financiën is vanochtend in Parijs om te praten over de onverwachte aankoop van aandelen Air France KLM door de Nederlandse staat. President Macron eiste deze week opheldering... en de Franse minister van Financiën noemde het een onbegrijpelijke zet. De Franse regering zou vooral willen weten wat Nederland wil doen... met het aandeel van 14 in Air France KLM. Voor het eerst in vier jaar zijn er weer meer dan een miljoen fietsen verkocht in Nederland. Vooral de elektrische fiets wordt steeds populairder... en is met een marktaandeel van 40 het meest verkochte type fiets... meldt de branchevereniging. Dat gaat ten koste van de stadsfiets, die steeds minder wordt verkocht. Doordat e-bikes veel duurder zijn dan stadsfietsen... is de gemiddelde prijs van een fiets in een jaar tijd fors gestegen... van ruim 700 naar meer dan 1200 euro. De Verenigde Staten loven een bedrag van maximaal een miljoen dollar uit... voor informatie die leidt naar Hamza Bin Laden, de zoon van Osama Bin Laden. Hamza, die nu ongeveer 30 jaar oud is, ontpopt zich als de nieuwe leider van Al-Qaeda. De Amerikanen zeggen dat hij de dood van zijn vader wil wreken. Het weer geleidelijk wordt op de meeste plaatsen droog... maar het blijft bewolkt bij 7 tot 9 graden.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 It's alright. As long as I get my hat, I've got to have my loving, and All the rest of my day is positively manned. I'm a regular monster. How do you like your rags in the morning? I like mine with a kiss. Like Your eggs in the Morning. Goedemorgen ZFM eh, Jazz luisteraars bij de alweer zoveelste uitzending van ZFM Jazz op zondag. Een van de langstlopende programma's van eh, de lokale omroep ZFM. Vandaag een eh, bijzonder gebeuren. De programmering die... is vandaag een verrassing voor iedereen. En met iedereen bedoel ik, we hebben vandaag een eh, aantal gasten in de studio. Behalve eh, de normale gebruikelijke presentator en samensteller van de dag... ondergetekende Peter den Boer... Eh, hebben we vandaag te verwelkomen met veel plezier Marco Frank... Erik Goosens en Jaap Funekotter... En dat is niet zomaar, want we hebben eh, in deze heren mogelijke eh, eh, enthousiaste presentatoren voor de toekomst. En wij zijn vandaag bijeen om eens te kijken of wij van alles kunnen vertellen over de muziek die gedraaid wordt. Wij starten met twee T's vandaag met trio Mulder en Mulder. Zoals gebruikelijk, how do you like your ex in the morning... Eh, heren, welkom. Dankjewel, um, <laughs> ja, we gaan in de loop van het programma gaan wij eh, eh, horen wat jullie allemaal bezighoudt uh, met deze muziek. En ik stel voor dat wij vandaag een beetje gaan kijken of wij commentaar kunnen geven op de stukjes. En natuurlijk is steeds de belangrijkste vraag, in dit geval aan Jaap, die op de draaitafel een stuk heeft liggen eh, wat, waarom Jaap hiervoor kiest. Oké, okay, eh, Ja, ik heb eh, onder andere meegenomen vandaag een nummer van Francesca van Doorn. Francesca van Doorn is een Italiaanse, woont al lang in Nederland, heeft gestudeerd aan het conservatorium van Den Haag en is eigenlijk ontdekt door en Landers. home bas en Frits Landersbergen op drums. Nou. Waltz voor Debbie. En we gaan kijken of de techniek ons niet in de steek gaat laten. Want luisteraars, eh, vandaag hebben we allerlei draden en verbindingen lopen. Dus we gaan kijken wat er aan de hand is. Nou, dat, eh, we gaan eens kijken. Maar voorlopig gaat het even niet door. En eh, dan gaan wij eh, dat oplossen door iets te draaien van het eh, quintet van Brigitte de Boer. Triste. had no Nou zeg, dat, eh, dat was even de techniek. Eh, Jaap, <laughs> het ging helemaal fout, maar we gaan in de, in de herhaling. Jij hebt iets uitgekozen en vertel daar iets over. Ja, dankjewel Peter. <clears throat> Eh, een lekker rustig nummer voor het eerste uur... van de pianiste, de Italiaanse pianiste Francesca Tondori... Eh, ze is Italiaans, maar ze woont al jaren in Nederland. Ze heeft gestudeerd aan het conservatorium in Den Haag... en is ontdekt in de tijd door eh, de bekende vibrafonist en drummer Frits Landersbergen. Eh, Frits die heeft ook rond haar een, een, trio gevormd... met hemzelf op drums, Frans van der Geest op bas... en natuurlijk Francesca Tandoor piano. Eigenlijk een bezetting zoals je die ook bij Diane Kroll tegenkomt. Een heerlijk nummer van haar LP uit 2018, Something Blue... het nummer genaamd Waltz for Debbie. goes, they Ja, Francesca Tandori. Wat vinden we ervan, heren? Mooi, heel mooi. Vooral die piano. Ja, echt prachtig. Eh, die, die, die, die, loopjes in de piano. echt fantastisch. Goed gekozen, ja. Echt uh, top. <clears throat> nou, zij is ook, denk ik, een van de aanstormende talenten op dit moment... Uh, in de, de Nederlandse jazz scene. En trouwens niet alleen in Nederland. Ze is met Frits ook al in Japan geweest. Heeft een hele tour gemaakt. Oh. Dus ze zit er echt aan te komen. Ja. Leuk. Nou, ik ben benieuwd naar meer eh, werk van haar. Zij is eh, hier ook in de krocht geweest, hè? Ja, klopt. dat heb ik ook eh, gezien. Er, is, ik, er is altijd wel... je kan altijd goed horen als, er een, als je een solist hebt. Nee, of een, een vocalist die ook tevens zelf tegelijkertijd een instrument bespeelt. Want het heeft toch een andere dimensie dan wanneer je voor het orkest gaat staan... en achter je eh, doen ze de begeleiding. Ja. Klopt, dat heb je met Diane Kroll ook. Eh. ja. ja. En een heerlijke muziek om de zondag mee te beginnen, toch? Absoluut. Ja. En eh, om dat te benadrukken ga ik nu iets laten horen van Harry Konik Jr. Only because I don't have you. put away the wine. No toast for the future, no reward for the fun. Ja, dat was eh, Harry Koning. En we hebben nou iets op de draaitafel. Eh, eh, dat is daar neergelegd door Marco, Marco Frank. Ja, dat klopt. Dat is een heel mooi nummer... wat ik eigenlijk via mijn vader heb leren kennen, de artiest. Dat is Stan Katz. En ik heb voor deze ochtend gekozen voor Moonlight in Vermont. Oké, we gaan luisteren. much to look at, nothing to see. I'm glad I'm living and lucky to be. I've got a girl crazy for me. She's funny that way. Ain't got a dollar save a sin. Wat heb jij eh, voor ons? Ja, een eh, wat bijzonder nummer, denk ik. Eh, namelijk in de hoofdrol als instrument een accordeon. En accordeon en jazz, dat pak je nog niet zo gelijk bij elkaar. toch is dit een fantastisch nummer. de uitvoerenden zijn Ronnie Verbiest, accordeon... Johan Clement op piano... Bartenolf Nolf, bas en Luc van der Bos, drums. Ja. En de cd waar ik deze van gepakt heb is de cd genaamd I Remember Johnny Meyer. Johnny Meyer, die iedereen misschien nog wel kent als begeleider van Manke Nelis... was ook een heel begaafd jazzaccordeonist. Eh, iets wat, denk ik, veel te veel onderbelicht is gebleven. Een opname uit 2015, You'd Be So Nice To Come Home To. Daar gaan we. across the country. I've sung with lots of bands. I've played in those big cities that book those one night stands. I'm lonely and I'm weary. I know the scene so well. The blues have come to get me and to drag me down to hell. But I keep traveling. Whoa. hotel and then forget its name. Yes, I could ask, but oh well, aren't all hotels just the same? Sink into the mattress, pray God my soul to keep. The blues are in the street, cries that haunt my troubled sleep. But I keep on traveling. every morning. Wonder where I'm at. I look into the mirror and ask myself, who's that? I left behind a good man, a face I can't recall. And yet I love my old man or oh, no man. Dat was de hele big band die eh, een mooi slotakkoord maakte... als begeleiding van Diane Schuur. Schuur. En wij hoorden haar in de Traveling Blues. Ja. Het volgende. Ja, ik was gisteren eh, aan het eh, grasduinen in de, in de jazzmuziek. En ik kwam tot mijn verbazing een naam tegen, Brian Ferry. En ja, ik, ik ben opgegroeid met de muziek van de jaren 80 en 90. En ik ken Brian Ferry vooral van de band Roxy Music. Maar ik wist dus niet dat hij ook eh, in jazz actief was geweest. Of nog steeds is. En ehm, nou, ik vond dat toch wel heel bijzonder. En het nummer As Time Goes By wil ik daarom heel graag eh, met jullie delen. Omdat we ook een andere kant nu zien van, eh, van Brian Ferry.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 De Blue Bossa. We gaan eh, naar iets anders natuurlijk. Jaap Funekotter, wat hebben we in petto? Ja, een eh, prachtig nummer vind ik zelf van een streekgenoot van ons. Uh, José Koning, de bekende Brazilian jazz zangeres. En dit heb ik gepakt vanaf een cd uit 2005, getiteld Recorded in Rio. Waar zij een eh, eh, prachtige cd heeft gemaakt met een aantal Braziliaanse eh, begeleiders. wiens namen ons eigenlijk weinig zeggen, maar wel fantastische muzikanten zijn. En dit stuk is in het Braziliaans vertaald, maar het is origineel van Ramses Shaffi. In het Nederlands het is stil in Amsterdam, maar José zingt het als Silencio M. Amsterdam. estou feliz sem ninguém. Silêncio em Amsterdã, toda a gente ama. Uh, uh, uh. casais domesticados se abraçam em suas camas. Eu ando em silêncio, mas o silêncio chama. Meu nome é desamparo perdido nessa trama, o vento frio sorriu de mim. Quem sabe a saudade um dia ter fim. Cidade vazia, será que algum dia eu vou ter alguém? dat eh, José Koning het eerste uur ZFM Jazz op zondagmorgen... met eh, vandaag Marco Frank, Erik Goossens, Jaap Funekotter en Peter den Boer... zit er alweer bijna op. En eh, we zien u zometeen, we horen, <laughs> we merken... we willen graag dat jullie er allemaal weer zijn, luisteraars... Aan, na de reclame en het nieuws en...